chippen graag met de vriendinnen in de stad. Zag gelopen, denk dat ze mij nu wel snapt. Dit is wat ik doe, dit is geen grap, wow. Oh, oh. Ze gaat zeker mee als ze wat heeft gestapt. Ze staat op de bed en als ze daar je klapt. Games heeft me door en ze wat. Dit is live, shorty draait om die paper. Ik zie het aan een paar had iemand je maar dit eerder verteld Je hart een was, zegt als je maar dit eerder De tijd ik door mijn stek die verder telt Of ik het gemaakt is toch de vraag die je zelf nu stelt En wat nou stel dat je zoveel money telt Deze bewegen, dit is geen videospel Neem je door een fantasietrip, dit is het leven de hel. Het is zo lekker, je kent het wel. NTL, doe het even snel. Bel de radio op, wel. Het wordt een heet, je bent een man die maakt af van space. Vertel ze wat jij niet van me weet. Ze staat op de buik, ze deed iets wat jij niet weet. Nu is ze weer bij een andere de volgende week. Grappig dat alles voor jou zo bleek. Jammer dat het voor je leek. Ze heeft je gelacht en dat is te vreed. Ze is weg met je kerst en zo snel dat ze jou weer vergeet. Ze stelt me graag met de vrienden in de stad. Zag haar lopen, denk dat ze me snapt. Dus wat ik doe is geen grap, oeh wow. Ze gaat mee als ze heeft getapt. Ze staat op de buitenste flap. Het is geen game, ze heeft me door en ze vat, oeh